Jeroen van Kamp met het CNRS Journaal. De storm die afgelopen zaterdag over ons land raaste... heeft volgens een prognose van het Verbond van Verzekeraars... voor 13 miljoen euro schade aangericht. Het verbond verwacht dat het bedrag nog verder zal oplopen... omdat nog niet alle schademeldingen binnen zijn. De schade aan huizen, bedrijven en inboedels vormt de grootste kostenpost. Maar ook de schade aan auto's die werden getroffen door omgewaarde bomen... of rondvliegende takken zijn meegenomen in de eerste prognose. De politie van Istanbul is in de hoogste staat van paraatheid... na aanwijzingen dat terroristen het hebben gemunt op de metro. Volgens Turkse media heeft de gouverneur van Istanbul vanmorgen gezegd... dat er een serieuze terreurdreiging is. Ook zou de politie uitkijken naar vijf verdachte auto's vol met explosieven. Autoriteiten hebben nog niets officieel bevestigd. Journalisten zouden de berichten hebben onderschept... door de walkie-talkies van de politie af te luisteren. De hulpdiensten in Arnhem en Hoevelaken zijn gisteren twee keer voor niets uitgerukt... omdat een man valse meldingen had gedaan. Hij belde eerst 112 omdat er in Arnhem iemand van de trap zou zijn gevallen. Toen hulpdiensten bij het huis gingen kijken werd er niet open gedaan. De brandweer brak de deur open, maar er bleek niemand thuis. En kort daarna belde de man opnieuw, dit keer met de melding van een brand in een huis met een rieten kap in Hoevelaken. De valse meldingen bleken te zijn gedaan door een 45-jarige Amsterdammer. Hij is aangehouden. Openwaterzwemmer Ferry Weertman heeft bij het WK zwemmen in Kazan zilver gewonnen op de 10 kilometer. Marcel Schouten finishte als 24ste. Het goud was voor de Amerikaan Jordan Wilimowski. Met zijn tweede plaats heeft Weertman zich ook geplaatst voor de Olympische Spelen van 2016 in Rio de Janeiro. Het weer, het is wisselvallig. Buien trekken over het land met een stevige zuidwestenwind. En vooral in het noorden soms onweer.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 She took me in and gave Cause you que eu vou me emprestar. O quanto eu gosto. Everybody having a ball. Hey, hey. Until the fellas start the name calling. And the girls respond to the call. I have a boy shout out.